7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn protesten tegen het politiegeweld uitgelopen op rellen. Zeker 13 agenten raakten gewond, melden Amerikaanse media. De burgemeester van Philadelphia heeft een avondklok ingesteld. Ook in 25 andere steden, waaronder Los Angeles, Atlanta en Minneapolis, geldt een noodverordening. Aanleiding is de dood maandag van een ongewapende zwarte arrestant in Minneapolis. President Trump heeft gezegd dat de dood van George Floyd één grote tragedie is... maar dat het geen aanleiding mag zijn om te gaan plunderen en roven. 23 winkeliers in het overwegend christelijke Elburg openen vanmiddag de deuren op Koopzondag. Ondanks een moreel appel van de burgemeester om de zondagsrust te respecteren. Zonder een tijdelijke koopzondag kunnen de winkeliers het hoofd niet boven water houden in deze coronacrisis, zeggen ze. Een meerderheid van de gemeenteraad van het Gelderse vestingstadje was tegen de koopzondag. Griekenland laat vanaf 15 juni toch Nederlandse toeristen toe. Na de landing worden ze getest op corona. Wie gezond is, moet een week in zelfquarantaine. Wie positief test, moet twee weken in verplichte quarantaine... meldt het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eergisteren maakte Griekenland bekend dat de grenzen alleen opengaan voor bezoekers... met 29 nationaliteiten. Na kritiek van de Europese Commissie heeft Griekenland het beleid aangepast. Het gaat nu om het vliegveld waar een reiziger vandaan komt, niet meer om de nationaliteit. De ruimtecapsule van SpaceX is onderweg naar het internationale ruimtestation ISS. Gisteravond half tien Nederlandse tijd werd de capsule van het bedrijf van Elon Musk succesvol gelanceerd. Nog nooit eerder werd dat gedaan door een commercieel bedrijf. President Trump was aanwezig bij de lancering in Florida. Die werd woensdag nog uitgesteld vanwege het slechte weer daar. En dan het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig bij 18 tot 23 graden. Ook waait het stevig. Morgen, tweede Pinksterdag, meer zon en iets warmer met 21 tot 25 graden.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 Do do do do do, chibum, chibum, boom. Do do do do do. fishes in the ocean Higher than any bird ever flew Longer than there've been stars up in the heavens I've been in love yellow rejoice, you see.